van Eck met het NOS-journaal. Europese leiders reageren verontwaardigd op de Amerikaanse importheffingen van 10% voor acht Europese landen, waaronder Nederland. President Trump voert de heffingen in omdat de landen militairen naar Groenland sturen. EU-commissievoorzitter von der Leyen waarschuwt dat de relatie tussen de VS en de EU in een gevaarlijke neerwaartse spiraal komt. Trump heeft meermaals gezegd Groenland in te willen lijven. Susanne Vreek hebben de popprijs van 2025 gewonnen. Het zangduo kreeg de prijs uitgereikt op het festival Eurosonic Noorderslag in Groningen. Vorig jaar mei maakten de artiesten bekend dat de 32-jarige Freek Rikkerink uitgezeide longkanker heeft... en dat er geen kans is op genezing. Suzanne Freek volgen Roxy Dekker op die de prijs vorig jaar won. Een deel van de bewoners die hun huis uit moesten vanwege de explosie in de binnenstad van Utrecht is weer thuis. Winkeliers in de straat ernaast waren vandaag weer open, maar een aantal winkels is nog dicht. Zij zijn op zoek naar een tijdelijke winkelruimte. Door de explosie donderdag storten meerdere gebouwen in. Vier mensen raakten daarbij gewond. In Oostenrijk zijn vandaag vijf wintersporters om het leven gekomen door lawines. Ze waren buiten de piste aan het skiën. In het gebied werd al gewaarschuwd voor lawines. Waar de slachtoffers vandaan komen is niet bekend. Deze week raakten meer mensen in Oostenrijk bedolven onder lawines. Er is vandaag een beluga gespot in de Noordzee. Het is voor het eerst in 60 jaar dat de witte dolfijn zich laat zien voor de kust van Nederland. Stichting SOS Dolfijn noemt het zeer zeldzaam. Normaal komt de beluga voor in het Noordpoolgebied. Het dier was in goede gezondheid. Het weer. Vannacht is het droog. In het binnenland kan het licht vriezen. Aan zee koelt het af naar 2 tot 5 graden. Morgen veel zon, alleen in het noordoosten lange tijd grijs door nevel en mist. Het morgen 3 tot 8 graden.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 Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey, hey, oh! Stop. Wait a minute. Call the police and the firemen a dragon, wanna retire, man.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 Hey, hey. Show. The best house, club, tech house, deep house, DJs, and more. Nightwalk's main stage. Ladies and gentlemen, party people, the place to be. You are now listening to the incredible sound of Mr. Cavistelli DJ. Cavistelli And this is my house. I love you so much. Oh, yeah. yeah. a little higher. Is a little higher. Is a little higher. Is a little higher. Is a little higher, higher, higher, higher, higher. little higher. is a little higher. Just a little higher.